Kees Groot met het NOS-journaal. Kritische landen opgeschort. Het besluit is van toepassing voor de hele VS. De zaak tegen de omstreden maatregel van president Trump was aangespannen door de staat Washington. Inwoners van de staat zouden er schade door lijden. Bovendien zou het inreisverbod discriminatie in de hand werken. Grote bedrijven die hun thuisbasis in Washington hebben, zoals softwaregigant Microsoft, steunen de zaak. Het Witte Huis zal waarschijnlijk onmiddellijk beroep aantekenen tegen het vonnis. Het is in Nederland lastig om mensensmokkelaars veroordeeld en achter de tralies te krijgen. Volgens het AD blijkt uit cijfers dat er vorig jaar 42 keer een onvoorwaardelijke celstraf is opgelegd in een mensensmokkelzaak. Dat is niet veel vaker dan de jaren ervoor. Veel zaken worden geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs. Slachtoffers willen vaak niet getuigen tegen de mensensmokkelaars. Als ze wel worden veroordeeld krijgen ze maar zelden een celstraf van meer dan een jaar. Naar nu pas bekend is geworden is schaakmecenas en biljartliefhebber Joop van Oosterom in oktober in Monaco overleden. Van Oosterom werd miljardair door de verkoop van zijn ICT-bedrijf. Hij was een gepassioneerd schaker en financierde verschillende toernooien. Ook sponsorde hij Nederlandse biljartteams. Joop van Oosterom werd 78. Op het filmfestival in Rotterdam heeft de Indiaanse film Sexy Durga de belangrijkste prijs gewonnen. Aan de Hivos Tiger Award is een bedrag van 40.000 euro verbonden. Sexy Durga is een grotendeels geïmproviseerde film over twee geliefden op de vlucht. De publieksprijs in Rotterdam ging naar de film Moonlight van de Amerikaanse regisseur Barry Jenkins. Het weer, het koelt vannacht af tot ongeveer 3 graden. Komende ochtend is het eerst nog droog met af en toe zon.